Lot Lewin met het NOS Journaal. VVD-leider Rutte en CDA-voorman Buma hebben tijdens hun gesprek met de informateur... allebei benadrukt dat er nog varianten zijn voor een meerderheidskabinet. Ze wilden niet zeggen welke combinatie hun voorkeur heeft. Informateur Jane Quillink heeft met beide partijleiders... een individueel gesprek gehad over de formatie. Morgen is SP-leider Roemer aan de beurt. Het dodental van de brand in een wolkenkrabber in Londen is opgelopen naar 12. 74 mensen raakten gewond, 20 daarvan liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De brandweer is nog steeds bezig met onderzoek op de bovenste verdiepingen van het flatgebouw. Dat gaat naar verwachting nog zeker een etmaal duren. Sonja Holleder zegt dat zij een rol had in het verbergen van het losgeld van de Heineken-ontvoering. Een deel van de miljoenen is geïnvesteerd in prostitutiepanden en gokhallen in Amsterdam en Alkmaar. Dat heeft ze verklaard in het proces tegen haar broer, Heineken-ontvoerder Willem Holleder. En vandaag heeft de verklaringen ingezien. Ook Sonja Holleder zelf kreeg een deel van het losgeld in de vorm van aandelen in de prostitutiepanden ter waarde van ruim een miljoen euro. De dader van de schietpartij in de Amerikaanse staat Virginia eerder vandaag is overleden. Het was een man van 66 uit Illinois en zou een aanhanger geweest zijn van de democraat Bernie Sanders. De dader opende het vuur op het publiek tijdens de training van een honkbalteam van de Republikeinse Partij. Vijf mensen raakten gewond, onder wie een Republikeins congreslid. In Kuik zijn tientallen balkons gebarricadeerd om te voorkomen dat mensen met het mooie weer buiten gaan zitten. De balkons zijn niet veilig genoeg, dat blijkt uit een controle. De woningcorporatie heeft een houten barricade geplaatst voor de balkondeuren, waardoor de bewoners hun balkon niet meer op kunnen. Bewoners balen van de constructie, het hout houdt namelijk alle wind tegen, waardoor het te heet wordt in de appartementen. Het weer dan nog. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen nog warmer met 25 tot 29 graden.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 Dat kost je een kwartier extra. Op de A27 naar Breda bij Gorkum 4. En op de A44 Amsterdam-Den Haag staat tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer. 5 minuten extra. Ook nog 5 minuten vertraging op eh, de N201 richting Hilversum.